Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Er zijn nog eens 42 slachtoffers heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt. De helft van hen heeft de Nederlandse nationaliteit, van de andere helft is de nationaliteit niet bekendgemaakt. Op verzoek van de ambassades van de betrokken landen. Inclusief eerdere identificaties zijn er nu in totaal 65 slachtoffers van de rampvlucht geïdentificeerd. Een groot team van deskundigen is in een kazerne in Hilversum bijna dag en nacht bezig met de identificatie. Hilversum herdenkt volgende week zondag de 15 Hilversumse slachtoffers van vlucht MH17. Drie gezinnen en slachtoffers die op een andere manier verbonden waren aan de stad. Voor de herdenkingsbijeenkomst in een kerk wordt een stille tocht gehouden. De organisatie vraagt iedereen witte kleding te dragen en een witte bloem mee te nemen. Na de tocht worden 298 witte ballonnen omloog gelaten, voor elk slachtoffer één. De VS onderzoekt hoe de tienduizenden vluchtelingen in Noord-Irak naar een veiliger gebied kunnen worden gebracht. Ze zijn de bergen ingevlucht voor de islamitische strijders van ISIS. Op een persconferentie zei de Amerikaanse president Obama dat Frankrijk en Groot-Brittannië mee willen helpen aan het droppen van voedsel en water in het gebied. De VS is ook bezig met een militaire operatie. Het leger heeft een aantal luchtaanvallen op ISIS uitgevoerd. Bij benzinepompen in Italië wordt massaal gesjoemeld. Bij bijna 30% van de 800 tankstations die de Italiaanse financiële politie controleerde... was er sprake van fraude, melden de Italiaanse media. Vaak werd er gerommeld met de pompteller, waardoor automobilisten minder benzine kregen dan waarvoor ze betaalden. Ook fraudeerden pomphouders met betaalautomaten. 33 mensen worden verdacht van de fraude. Het weer, de zon blijft nog even schijnen de komende uren. Het gaat vanavond wat minder hard waaien. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen vroeg begint met wat buien.